uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De bazaar in Beverwijk weigert mee te werken aan het besluit van de veiligheidsregio. Vier hallen op het terrein moeten twee weken dicht... omdat het niet mogelijk is daar voldoende afstand te houden in verband met corona. De bazaar zegt dat het besluit uit de lucht komt vallen... en dat de gemeente zelf maar de rolluiken naar beneden moet trekken om de hallen te sluiten. Het Oekraïense passagiersvliegtuig dat in januari boven Teheran werd neergehaald... werd geraakt door twee raketten... In de 25 seconden tussen de inslagen was een deel van de 176 inzittenden nog in leven. Dat meldt de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie na onderzoek. Iran gaf later toe dat het vliegtuig was beschoten... omdat het was aangezien voor een vijandelijk indringer. Mogelijk dachten de Iraanse luchtafweer aan een Amerikaanse raketaanval. De dode man die gisteravond werd gevonden in een woning in Sint-Michels-Gestel... is Jack de Vlieger, de fractievoorzitter van de plaatselijke PvdA. Dat bevestigen meerdere bronnen aan Omroep Brabant. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen... en heeft een verdachte aangehouden. Verdere details zijn nog niet bekend. Op een feest in Peru zijn 13 mensen om het leven gekomen toen de paniek uitbrak. Het illegale feest werd gehouden in de nachtclub aan de rand van de hoofdstad Lima. Ondanks de strenge coronamaatregelen waren er 120 mensen. Toen buren klaagden over kabaal deed de politie een inval. Volgens feestgangers werd er daarbij traangas gebruikt, maar de politie van Lima spreekt dat tegen. Met een sobere herdenking is in België stilgestaan bij de ontvoering van Anne en Eefje. De meisjes werden 25 jaar geleden door Marc Dutroux ontvoerd, opgesloten en misbruikt. Een jaar later werden hun lichamen gevonden. In totaal werden in de zaak Dutroux zes meisjes ontvoerd, van wie er vier het niet overleefden. Bij de herdenking zei Paul Marchal, de vader van Anne, dat er bij de Belgische politie en justitie veel is verbeterd voor slachtoffers en nabestaanden. Het weer verspreidt over het land buien, ook wat zonmiddagtemperatuur 19 tot 22 graden. Ook morgen een aantal buien, dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A9 heb je wat vertraging vanuit Amstelveen naar Alkmaar.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu het ritme, van ZFM. Tentación, tu cuerpo mami es pura tentación. Yeah. Ik weet niet wat je doet met mij, maar het laat me niet los.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 Fighting my anxiety constantly I try to control you got. Deeply hot, hot for the curves you got. Deeply dip about the fun we had. Deeply mad, mad for the fun we had. Oh, my love. I can't make head nor tail of passion. Oh, my love. Let's set sail for seas of passion now. Be bad the way you walk. A contact sport. Let the neighbors talk. Deeply dippy, I'm your Superman. I'll explain. You're my lowest lane. Oh, my love. I can't make head nor tail of passion. Oh, my love. Let's set sail for seas of passion now. Hippie patch of Spanish eyes, Sierra smile, legs that go on for miles. know how have you been, baby, living sin? Hey, I gotta know, did you say hello?